De voormalige Amerikaanse CIA-medewerker Edward Snowden heeft tijdelijk asiel aangevraagd in Rusland. Snowden wil in een later stadium naar Latijns-Amerika, maar hij durft het nu niet aan om daar per vliegtuig naartoe te reizen, omdat de Amerikanen hem dan mogelijk onderscheppen. De VS wil Snowden vervolgen voor het lekken van geheime informatie. Het hoofd van de Russische immigratiedienst heeft bevestigd dat Snowden een asielverzoek heeft gedaan. Een wandeling bij het ruimtestation ISS is voortijdig afgebroken omdat er water in de helm van een astronaut lekte. De Italiaan ontdekte het lek ongeveer een uur nadat de wandeling was begonnen. Het was zo groot dat de astronaut door zijn collega's terug aan boord van het ruimtestation moest worden geholpen. Het water was volgens een mede-astronaut afkomstig uit de drinkzak van de Italiaan. Het doek valt voor het overgrote deel van de filialen van winkelketen Free Record Shop. De curatoren hebben op hoofdlijnen een akkoord met investeerde Procures... die 30 tot 40 filialen wil overnemen. Voor het faillissement had de keten nog 141 winkels in Nederland. De investeringsmaatschappij kan nog niet zeggen hoeveel banen er verloren zullen gaan. In totaal werkten er zo'n 750 mensen. In België neemt Procures alle 70 filialen van de Free Record Shop over. De zestiende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Portugees Rui Costa. Al na 30 kilometer ontsnapte een grote groep van 26 renners... onder wie Costa, Johnny Hogerland en Tom Dumoulin. Op de laatste klim van de dag demareerde de Portugees uit de kopgroep... en reed solo naar de finish in Gap. Laurens ten Dam kende een mindere dag. Hij werd op de laatste klim gelost door de groep Froome... en zakte van de vijfde naar de zesde plaats in het algemeen klassement. Bauke Mollema kon de gele trui dragen wel volgen... en blijft tweede op 4 minuut 14 van Froome. Het weer. Vanavond blijft het lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag 26 graden en ook de rest van de week blijft het zomers. Maar vrijdag en zaterdag iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Ik begin weer met de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want die is nog steeds dicht. Tussen Knopendel en Kerkdriel door het ongeluk met eh, een vrachtwagenbusje vanochtend. Verkeer kan omrijden via Gorkum over de A27 of als u vanuit Amsterdam komt en u wilt naar Brabant, kies dan de route via Rotterdam en de Moedijkbrug. Op eh, de A2 Utrecht en Bos staat tussen Culemborg en een 4 kilometer. Het staat daar dus stil voor die afsluiting. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Badhoevedorp en het Ringvaartaquaduct langzaam rijden over 7 kilometer door werkzaamheden. A12 naar Den Haag eh, bij Utrecht staat voor Knopend Oude Rijn 4 kilometer. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen 6. En vanuit Nijmegen naar Rotterdam over de A15 tussen Knopendel en Gorkum 17 kilometer. A20 richting Gouda voor het knooppunt plein 4 en bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is de omleidingsroute vanwege de afgesloten A2 dus. Tussen Nieuwegein en Noorderloos staat 11 kilometer. En voor de brug bij Gorkum 7 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦。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 lekkere zomerse 50. Other day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush. I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 way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you. they say It doesn't kill you, makes you stronger I must have the heart of a lion Sifting through love's remains Sometimes I tell my to make it through another day. of gold and tap into some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one.